Bij gevechten met het Turkse leger die daarop volgden werden twaalf Koerdische strijders gedood. De afgelopen maanden is de strijd tussen extremisten van de PKK en het Turkse leger toegenomen nadat vredesoverleg in maart was mislukt. De Turkse premier Erdogan heeft nu gezegd dat de strijd doorgaat totdat de PKK is vernietigd. Op verschillende plaatsen is het onrustig geweest na de wedstrijd van Oranje tegen Japan. In Hogeveen is de ME ingezet tegen zo'n 100 fans die de orde verstoorden. Er zijn acht jongeren aangehouden die met flessen en vuurwerk gooiden. Een van hen had een vuurwerkpistool. Ook richten volgens de politie aangeschoten jongeren vernielingen aan op een parkeerplaats. In Den Haag zijn zes mensen aangehouden voor onder meer beledigingen. In zowel Hogeveen als Den Haag was het maandag bij de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal ook al onrustig. Zo'n kwart miljoen mensen hebben de luchtmachtdagen bezocht. Gisteren stond de teller op 100.000 en vandaag kwamen 150.000 belangstellenden naar de vliegshows op Gilserijen. De bezoekers konden vandaag op het militaire vliegveld bovendien op twee grote schermen de WK-wedstrijd van Oranje volgen. De shows op Gilserijen waren ook live via internet te zien. Om de honderdste verjaardag van het vliegveld te vieren was er ook een Blériot te zien. toestel is genoemd naar Louis Blériot, de Franse luchtvaartpionier die als eerste met een vliegtuig over het kanaal vloog. De Blériot was ook een van de eerste toestellen die vanaf Gilserijen vlogen. Het weer wisselend bewolkt en plaatselijk nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen overdag wisselend bewolkt, kans op een bui, maar ook af en toe zon.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je Euro Breakdown hier op CFM. 20ste jaargang alweer van de Euro Breakdown, aflevering 22. Vandaag alweer de 4 van eh, juni van 2010. 16 stijgers in de lijst, 3 zittenblijvers, 19 dalers en dan nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen David Guetta Memories, 15 weken lang stond hij erin. En John Mayer met Heartbreak Warfare na 13 weken alweer uit de lijst. De snelstijger die is in handen van eh, Shakira. Waka Waka gaat in één keer 10 plaatsen omhoog. En snelste daler die is dan in handen van eh, Adam Lambert. What Do You Want From Me zakt er 10. Langs genoteerd net als vorige week Train, Hazel Sister en ook Rihanna met Root Boy. Beide alweer 17 eh, weken in de lijst. Zometeen de eerste nieuwe binnenkomen. Een dame die eh, samenwerkte met David Guetta voor het album. Commander heet trouwens de nieuwe single waar we het straks over gaan hebben. Geschreven door songwriter en rapper Ricky Love. En die kennen we weer van uh, Usher's nieuwe album. En ook van Alexander Burke's All Night Long. Een hoop electropop straks op eh, nummer 37. Eh, we beginnen deze week op nummer 39. Die is namelijk in handen van Rihanna. Root Boy staat ondertussen dus alweer 17 weken in de lijst.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 Rihanna. Root Boy zakt dus al vier plaatsen naar beneden van 35 naar 39. Eén plaats staat maar lager, dat is Lot met Gravity. 15 weken in de lijst. Vorige week op 38, deze week dus terug te vinden op die nummer 40. Nummer 38, één plaats verliest Jason Derulo. In My Head zakt in de 15e week van 37 naar die 38e plek. En de eerste binnenkomer vinden we dan op 37. De Amerikaanse die richt haar pijl op dit moment helemaal op Europa. Waar de dance sound veel populairder is dan het, eh, haar vroegere R&B sound. Work werd hier een grote hit. When Love Takes Over werd ook een grote mega hit. Maar een andere werk dat eh, hoorden wij in Europa bijna niet voorbij komen.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 Ze zakken wel dus van 30 naar 35. En daarvoor Kelly Rowland, haar nieuwe single Commander kwam binnen op nummer 37. En vooruit omdat het van dat lekkere weer is buiten nog even een zomerknallen er tegenaan. Het dansproject Dance Nations is namelijk weer helemaal terug. Great Divide is de nieuwe single en dat moet de comeback gaan worden van eh, zangeres Kim en zanger Sean. Nadat de groep begin jaren 0 nog wat hits scoorde met Sunshine en Dance, leek de groep uit elkaar te zijn gevallen en helemaal weg te zijn. Niks daarvan blijkt nu waar te zijn. Dance Nation toerde al die tijd al door in Japan, waar het eh, project razend populair bleek te zijn. Er zijn zelfs twee albums uitgebracht daar. En nu is Europa dus weer aan de beurt. Creatified, dat is de single die je moet gaan doen voor eh, Dance Nation. Het begin in Europa, dat is er. De nieuwe zomerhit moet het misschien gaan worden Dance Nation Great Divide. Deze week komen zij binnen op nummer 34.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 Vijf stuks in totaal van 28 naar 33. Tijd even om achterom te kijken wat we dan allemaal al gehad hebben. Nummer 40, twee plaatsen verlies in de 15e week voor Pixie Lot met Gravity. Rihanna met Root Boy levert vier plekken in. In haar 17e week eh, zakt ze dus naar 39. Nummer 38 is er dan voor eh, Jason Derulo. In My Head staat alweer 15 weken in de lijst en eh, zakt één plekje. En een plekje verlies dat geeft hij aan eh, Kelly Rowland. Commander komt namelijk deze week binnen op die 37e stek. Leona Lewis, I Got You, 15 weken in de lijst, zakkend uh, drie plekken van 33 naar 36. Black Eyed Peas, Rock That Body, 14 weken in de lijst, vijf plaatsen verlies van 30 naar 35. 34 dan nieuw binnen, de Dance Nation, Great Divide. De vraag is of ze nog op tijd zijn om de echte zomerrit te gaan worden. Of ze het gaan halen in Europa is natuurlijk ook nog de vraag. Train. Hazels is er 17 weken lang dus in de lijst van 28 naar 33. En net zo snel naar beneden gaat Gabriella Chilmi on a Mission. Van 27 naar 32, dat alles in de 12e week. Mac Train Gino, Feels Like a Prayer. 13 weken staan ze in de lijst. Leveraardig aardig in, van 23 namelijk zakken naar 31. Cascada met Dangerous levert ook in 12 weken in de lijst. Van 24 zakken naar eh, nummer 30 alweer. Cascara die in eh, twee weken tijd dus erg hard naar beneden gaat. Twee weken terug stond ze nog op 18. Eh, en deze week dus alweer terug te vinden op de 30ste plek. Het is bijna over voor onze oosterburen. Wie net begint, dat is Kineen. De Waving Flag. Vorige week kwamen ze binnen op 36. Deze week op nummer 29 terug te vinden in de Euro Breakdown.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 Dat klopt. Kineen en de Waving Flag. Door Coca-Cola is die gebombardeerd als hun WK-song. Vorige week binnen op 36, deze week dus omhoog naar 29 toen denk je Kineen, Kineen, die hebben toch ergens anders ook in dit lijst staan. Ja, ze staan er inderdaad samen met Kane ook nog een keer in. En dan met uh, Stop for a Minute. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag weer een prachtig zomerweer. De zon schijnt eh, volop en het blijft de hele dag droog. De wind waait vandaag uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot hooguit matig verkracht. De temperatuur die stijgt vanmiddag naar een maximale 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan helder en daalt de temperatuur bij niet meer dan een zwakke oostelijke wind naar een graadje of 10. Morgen is het ook weer prachtig zomerweer. De zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait zwak uit het oosten en de temperatuur stijgt in de middag naar de zomerse 25 graden. Oeh, zaterdagavond, zondagnacht, dan is er eh, vrij veel sluierbewolking. Het blijft wel droog en er waait een meest matige oost- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt dan naar een graadje of 13. Zondag, als CFM omgedoopt wordt tot Masters FM. 10 uur in de ochtend beginnen we tot aan 5 uur hoor je de Masters live hier op CFM. Een dag wel vol met sluierbewolking, maar de zon die schijnt daar eh, wel wat wazig doorheen. In de loop van de dag wordt de bewolking wat dikker en neemt de kans op regen en onweer weer toe. De wind waait dan uit het oosten tot zuidoosten overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een zomerse 26 graden. Nog even terugkomend op die Masters FM. Je kan dus op de radio de hele dag horen wat er allemaal eh, op en rondom het circuit gebeurt. Vanaf 10 uur in de ochtend eh, is ZFM erbij. Maar niet alleen op de radio. Met toestemming van circuit worden ook de beelden weer live uitgezonden op ZFM TV. Zet hem dus vanaf 10 uur aan, dan heb je mooi live beelden vanaf het circuit. Dan gaan wij verder met de lijst van Europa.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 Eh, Daarvoor op 27 Kate Perry, de California Girls. En ook de single van Aura hoorde je I Will Love You Monday. Zij staat nu twee weken in de lijst, gaat van 34 omhoog naar die 28e plek. En we gaan gewoon weer een blokje van drie grote hits draaien. Mika met de eh, Kick-Ass krijg je van me. Zijn vierde week gaat hij van 29 naar 25. En eh, de dame die op 22 staat gaan we ook even laten horen. Vijf weken staat zij in de lijst van 25 omhoog naar die 22e plek.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 Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? De grootste hits van Europa. van deze week heet Adam Lambert. 10 plaatsen moet hij in totaal inleveren. Hij zak van 11 naar 21. Dat in zijn 12e eh, week alweer. Op nummer 30, Cascada Dangerous levert het 6 eh, plekken in in hun 12e week. Kineen, de Waving Flag in de tweede week van 36 omhoog naar 29. Aura, I Will Love You Monday ook in de tweede week. Nu van 34 naar 28. Van 32 naar 27, Kate Perry, California Girls. Vorige week binnengekomen op 31 eh, Cheryl Cole en Will I Am Three Words. Deze week omhoog naar 26. 25 vier plaatsen vier, eh, winst in de vierde week voor Mika met Kick-Ass. De Baseballs Umbrella leverde er 2 in. Staan nu 9 weken in de lijst van Europa. B.O.B. Nothing New staat er 13 in. Zak van 20 naar 23. En clies met a cappella hoorden we ook nog voorbij komen. In haar vijfde week gaat zij van 25 omhoog naar nummer 22. En net dus de verliezer van deze week, Adam Lambert. What do you want for me? Vorige week nog op 11, deze week terug te vinden op 21. Tot aan het nieuws van 4 uur krijgen van mij straks David Guetta en uh, Fergie. Getting Over You. Derde week dat zijn de lijst van Europa staan. Ze gaan van 26 omhoog naar nummer 20. En dan het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we nog een uur lang bij je met de grootste hits van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze allemaal voorbij. Ik ben blij dat je weer luistert eh, naar de Euro Breakdown 20e ging alweer van dit lijst. Wat gaan we doen in het volgende uur? Ook nog een eh, blokje shownieuws hebben we natuurlijk weer voor je klaarstaan. Daar in ieder geval wat nieuws over Taylor Swift. Die is eh, goed bezig. En we gaan kijken naar de Nederlandse top 40. Daar vorige week een nieuwe binnenkomen op nummer 3. Schouder aan schouder van Marco Borsato en Guus Meeuwens. De vraag is wat die plaat deze week gaat doen in de Nederlandse top 40. In ieder geval vijf nieuwe binnenkomers. Hoe dat ze allemaal eh, verder ontknoopt, dat horen we natuurlijk in het volgende uur. Eerst zoals ik al zei, David Get aan Fergie Getting Over You.